Amber Brandsen met het NOS-journaal. De grote militaire NAVO-oefening in Polen deze week... is volgens minister Koenders een belangrijk signaal voor de bondgenoten in Oost-Europa. Die landen voelen zich volgens hem bedreigd door wat er is gebeurd in Oost-Oekraïne. Ook is de oefening volgens Koenders een waarschuwing aan het adres van Poetin. De VS en NAVO maken zich zorgen over de versterking van het Russische kernwapenarsenaal. ABN AMRO is helemaal klaar voor een beursgang. Topman Zalm zei tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer... dat het vertrouwen tussen hem en de minister is hersteld. De Kamer had veel vragen over de bescherming tegen vijandelijke overnames. Die beschermingsconstructie krijgt bij de beursgang veel aandacht. Steeds meer mensen laten vlees weg bij de warme maaltijd. Uit onderzoek in opdracht van het voedingscentrum blijkt dat 55% minstens drie dagen per week geen vlees eet. Vijf jaar geleden was dat 40%. Het voedingscentrum noemt dat een aanzienlijke stijging. Mensen kiezen vaker voor vis, eieren, champignons of pulvruchten. Het aantal doden na de overstromingen in de Georgische hoofdstad Tbilisi is opgelopen tot 19. Nog zes mensen worden vermist. Tijdens overstromingen zijn tientallen huizen weggevaagd. Zondag liep ook de dierentuin onder water, waardoor wilde dieren konden ontsnappen. Inmiddels zijn de meeste dieren weer teruggebracht naar de dierentuin of gedood. De Nederlandse voetbalvrouwen gaan op het WK in Canada door naar de achtste finales. Oranje hoort bij de vier beste nummers drie van de zes groepen. Nederland eindigde als derde in groep A met vier punten. Thailand en Zwitserland eindigden in hun groep ook als derde, maar haalden slechts drie punten. De Nederlandse voetbalvrouwen ontmoeten in de achtste finales Japan of Duitsland. Het weer vandaag eerst zon en het wordt 20 tot 22 graden. De wind neemt geleidelijk toe tot matig boven land en krachtig langs de kust. Laat op de dag volgt vanuit het noorden regen. Morgen en de dagen daarna is het licht wisselvallig en flink koeler.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 Oh, je parle un petit peu français. En ik zeg, praat Nederlands met me. Even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken de champs en naar de Notre-Dame en naar de Seine. En daarna samen op La Tour Eiffel.